krijgt een belangrijke rol bij het tegen het licht houden van het omstreden rapport van het VN-klimaatpanel IPCC. Dijkgraaf is medevoorzitter van het Inter-Academy Council, een internationaal adviesorgaan waarbij wetenschapsacademies uit tal van landen zijn aangesloten. De VN maakt later vandaag bekend dat de Inter-Academy Council het onderzoek naar het IPCC-rapport gaat doen. Dijkgraaf is daarvoor naar New York gevlogen. De afgelopen tijd kwamen een aantal fouten in het klimaatrapport aan het licht. Het onderzoek ernaar moet in augustus klaar zijn. Een geestelijke die heeft gewerkt op een katholiek internaat in Serenberg... heeft toegegeven dat hij daar een jongen heeft misbruikt. Het misbruik dateert van rond 1970. Het slachtoffer vertelde in het tv-programma Nova... hoe hij de geestelijke herhaaldelijk moest bevredigen. De geestelijke bood telefonisch verontschuldigingen aan... en zei dat hij diep door het stof moet. Op de vraag of hij meer jongens heeft misbruikt, zei hij... dat zou kunnen, ik zou het niet weten. De afgelopen dag besloten de bisschoppen dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar misbruik binnen katholieke instellingen. Oud-burgemeester Deetman van Den Haag gaat dat uitvoeren. Er zijn de afgelopen weken enkele honderden meldingen gedaan van seksueel misbruik. Bayern München heeft de kwartfinales bereikt van de Champions League. De ploeg van Louis van Gaal verloor in Florence weliswaar met 3-2 van Fiorentina... maar bekent toch door na de 2-1 overwinning in het thuisduel. Arjen Robben en Mark van Bommel maakten de doelpunten voor Bayern. In de andere wedstrijd van vanavond maakte Arsenal korte metten met Porto. In Londen werd het 5-0. De eerste wedstrijd had Porto gewonnen met 2-1, zodat Arsenal verder gaat. Het weer vannacht meest helder, overdag opnieuw zonnig en een graad of 5.